Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer, die in Afghanistan bijna drie maanden ontvoerd is geweest, maakt het goed. Ze zegt dat ze de afgelopen maanden in isolatie heeft doorgebracht, maar dat haar ontvoerders wel goed voor haar zorgden. De Nederlandse directeur van een Zwitserse hulporganisatie werd in juni gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Gisteravond werd ze vrijgelaten. De beer heeft geen idee waar ze de afgelopen periode heeft gezeten en wie haar ontvoerders waren. Ze zegt dat ze binnenkort weer terugkomt naar Nederland. Mantelzorgers hebben zoveel extra kosten dat sommige van hen in de financiële problemen komen. Dat blijkt uit onderzoek van Metso, de Vereniging voor Mantel- en Vrijwilligerszorg. Het gaat onder meer om hoge telefoonrekeningen, vervoer- en parkeerkosten. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan daardoor financieel krap bij kast te zitten of zelfs geld tekort te komen. In de Amerikaanse staat Florida is een man opgepakt die een bom wilde laten afgaan bij een herdenking van de aanslagen van 11 september. Via internet gaf hij tips aan iemand die een bom maakte en hij gaf hem opdracht de bom af te laten gaan tijdens een herdenking. Dat bleek een informant van de politie, waardoor hij tegen de lamp liep. Voor het plannen van de aanslag kan de man 20 jaar cel krijgen. Servië heeft acht mensen aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Srebrenica. Ze zouden betrokken zijn bij de moord op ruim 1300 Bosnische moslims in de buurt van Srebrenica.